nooit zou overleven, werd tot een abortus besloten. Bij CAO-overleg moeten ook niet-vakbondsleden worden betrokken. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad in een advies. Het overlegorgaan van onder meer het kabinet, werkgevers en vakbonden... voorziet dat CAO-afspraken in de toekomst anders minder draagvlak krijgen. Dat kan gebeuren door de komst van steeds meer ZZP'ers en buitenlandse werknemers. Verder zijn steeds minder mensen lid van een vakbond. De Nederlandse videojournalist Bud Wiggers, die sinds zaterdagavond in Turkije vastzit, mag dat land verlaten. Dat hebben de Turkse autoriteiten laten weten. Wiggers zit sinds dinsdag onder huisarrest in een hotel in de Turkse badplaats Alanya. Hij was zaterdagavond samen met een Nederlands-Syrische vrouw opgepakt... omdat ze via een oude smokkelroute illegaal Turkije waren binnengekomen. Wiggers had in Syrië een documentaire gemaakt. Hij vliegt vanavond laat terug naar Nederland. Het weer... Het blijft vanavond lang warm. Morgen in het zuiden wolken en later wat regen. In het noorden blijft het overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Het wordt 22 tot 25 graden.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 Op twee huizen van VVD-prominent Hans Wiegel is beslag gelegd. Dat is gedaan namens obligatiehouders van het Fonds Bouwstaten 5. Het gaat om een bedrag van 7 miljoen euro. Het blijkt uit onderzoek van Maandblad Quote. Wiegel is de voorzitter van een stichting die de belangen van de obligatiehouders van bouwstaten behartigt. De 60 obligatiehouders verwijten Wiegel dat hij als voorzitter van de stichting slecht toezicht heeft gehouden op hun belangen. Eind 2009 kwam het fonds in financiële problemen. ProRail sluit vanaf september s'nachts op een aantal trajecten het spoor voor groot onderhoud en vernieuwing. Daardoor rijden er onder meer tussen Schiphol en Amsterdam CS een jaar lang op drie door de weekse dagen geen nachttreinen. NS zet dan bussen in. De maatregel is genomen om ongelukken te voorkomen bij werkzaamheden.